Het wetsvoorstel kreeg een nipte meerderheid in de Senaat... van de regeringspartijen, aangevuld met PVV en SGP. De wet gaat op 1 september in, maar de boete een jaar later. De drie grote studentenorganisaties vinden dat de wet groot onrecht doet aan duizenden studenten en stappen daarom naar de rechter. Volgens de organisaties kleven er juridische bezwaren aan de wet. Zo is er geen overgangsregeling voor studenten die al bezig zijn met hun studie. En ook krijgen deeltijdstudenten, die automatisch langer studeren, net zoveel tijd als voltijdstudenten. Gemeenten die werk maken van de hervorming van de sociale werkplaatsen kunnen rekenen op financiële steun van het Rijk als ze geld tekort komen. Het kabinet kort 100 miljoen op de gemeenten, maar wil het bedrag toch inzetten als ze in de problemen komen. Dat heeft minister Donner laten weten aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De minister hoopt zo de impasse rond het bestuursakkoord te doorbreken. Die was ontstaan nadat de gemeenten bezuinigingen op de sociale werkplaatsen hadden afgewezen. De VNG zal waarschijnlijk morgen op de brief van Donner reageren. De woningbrand in Hoofddorp, waarbij gisterochtend vijf mensen omkwamen, is zeer waarschijnlijk door een van de gezinsleden gesticht. Dat heeft burgemeester Weterings van Haarlemmermeer bekendgemaakt op een persconferentie. In huis is een jerrycan gevonden en de deuren waren gebarricadeerd. Het Openbaar Ministerie had vanmiddag al gezegd dat er mogelijk sprake was van een misdrijf. Het bureau jeugdzorg is vorige maand enige tijd betrokken geweest bij het gezin dat in het huis in Hoofddorp woonde. Het gaat om een Irakees, zijn Russische vrouw en hun drie kinderen van 11, 9 en 7 jaar oud. Het weer vannacht overwegend bewolkt en in het midden en westen kans op een bui. Overdag bewolkt en in het hele land kans op buien.